Michel Koenen met het NOS-journaal. Het bedrijfsleven is bezorgd over de... Vijf van de zes universiteiten hebben een numerus fixus bij de bachelor... kunstmatige intelligentie of overwegen zo'n maatregel. Er zijn te weinig gekwalificeerde docenten... en de opleidingen kunnen de toeloop van de studenten niet aan. Het bedrijfsleven heeft dringend behoefte aan goed geschoold technisch personeel... Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland roepen op tot een nationaal actieplan... om te voorkomen dat Nederland economisch gezien achterop raakt. De FNV heeft actie gevoerd bij supermarkten in Utrecht voor meer loon. De actievoerders deelden in de winkels flyers en chocolademunten uit. Vorige maand besteedde het tv-programma Boos van BNNVARA aandacht aan de salarissen van jonge vakkenvullers en cashiers. Volgens het programma reageerden duizenden supermarktmedewerkers... die vinden dat ze te weinig verdienen. FNV Jong opende naar aanleiding van de klachten een meldpunt. vrijdag wordt er gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van Aholt in Zaandam. De Telegraaf moet een artikel over een mogelijke computerhack bij Kaspersky rectificeren. Volgens de rechter is de publicatie over het internetbeveiligingsbedrijf onrechtmatig. In februari schreef de krant een artikel waarin hacker Rian van Rijbroek beweerde dat ze het wifi-netwerk van Kaspersky had gehackt. De krant had dat moeten onderzoeken en Kaspersky om een reactie moeten vragen, stelt de rechter. En Kaspersky zei niets te weten van een hack en spande een kort geding aan. En de politie heeft een man opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 22 uit Hilversum. Hij is een bekende van haar. En de vrouw werd vorige week gevonden in een villa. Ze is door een misdrijf om het leven gekomen. Volgens de politie was er mogelijk sprake van een incident in de relationele sfeer. Het weer nog vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen zon en bewolking. Smiddags plaatselijk een regen- of onweersbui.